4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Franse Raad van State heeft een streep gezet door het burkini-verbod in een badplaats bij Nice. Het is een voorlopig besluit waarin de Raad stelt dat het verbod de vrijheid van geloof en de individuele vrijheid aantast. Het besluit geldt alleen voor de plaats Villeneuve-Loubet, maar verwacht wordt dat lagere rechtbanken hetzelfde zullen oordelen over andere Franse gemeenten met een burkini-verbod. De Franse Raad van State komt later met een definitief besluit. Een man van 27 uit Drunen is veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag en poging tot aanranding. Hij stak in januari vorig jaar na een avond stappen zijn buurvrouw dood. Waarom is niet duidelijk. De advocaat voerde nog aan dat er tijdens het stappen mogelijk drugs in het glas bier van zijn cliënt is gegooid. En dat hij daardoor in een psychose zou zijn geraakt. De Turkse consul-generaal Ayildis heeft het gesprek dat hij vandaag zou hebben met burgemeester Abu Talib van Rotterdam afgezegd. Waarom is niet duidelijk. Abu Talib wilde met de Turkse consul-generaal praten over de brief die hij aan Nederlandse burgemeesters heeft gestuurd. Ayildiz zegt daarin hoe ze volgens hem moeten optreden bij demonstraties tegen de Turkse regering. Abu Talib vindt dat de brief veel te ver gaat. De Noordzeevissers gaan morgen in Rotterdam demonstreren tegen de aanlandplicht. Dat is het vervoeren van ongewenste bijvangst naar de wal. Uitzoeken en vervoeren kost tijd en geld, zeggen de vissers. Zij gooien de kleine vissen liever meteen terug. De Europese aanlandplicht wordt komende jaren geleidelijk ingevoerd. De bedoeling is dat vissers zo duurzamer gaan vissen. De vissers zeggen dat ze al genoeg te lijden hebben door allerlei regels en de bouw van windmolenparken. Het weer. In het westen en noordwesten wat wolken en daar kan ook een enkel buitje vallen. Landinwaarts temperaturen van meer dan 30 graden. In het weekeinde zijn er flinke perioden met zon, maar ook kans op een lokale onweersbui. Ook dan is het in het binnenland 29 tot 33 graden en aan zee 20 tot 25. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en de afrit Bunschoten langzaam rijden en stilstaan. En richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is de weg weer vrij. Maar tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk staat nog 12 kilometer file. En verderop bij Leidsendam ook nog 4. Op de A5 Amsterdam, of vanuit Hoofddorp naar Amsterdam, is iemand onwel geworden. Vandaar de file bij de afrit IJmuiden, want de rechte rijstrook is even dicht. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum, bij knoop het Gorkum, 12 kilometer file.